Brandsen met het NOS-journaal. De vier mannen die gisteren op het station van Tilburg werden opgepakt vanwege een bommelding... worden verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf. De maximale straf die daarop staat is zes jaar. De vier zitten vast en worden verhoord. Het treinstation van Tilburg werd na de bommelding ontruimd. De vier mannen werden in een trein op het station aangehouden. Een explosief werd niet gevonden. De Franse oliemaatschappij Total heeft zich teruggetrokken uit Iran. Dat zegt de Iraanse minister van Oliezaken. Volgens hem is Total onder druk gezet door de Verenigde Staten. Dat land dreigt met sancties tegen bedrijven die zaken doen in Iran. Total was in Iran bezig met een gaswinningsproject. De Iraanse autoriteiten zoeken nu een ander bedrijf dat het project kan overnemen. Het Afghaanse leger heeft een grote groep gegijzelde buspassagiers bevrijd. Die waren vanochtend in de provincie Kunduz meegenomen door Taliban-strijders... nadat de bussen waarin ze zaten tot stoppen waren gedwongen. Van de ongeveer 170 passagiers zijn er nu 149 weer vrij, melden de Afghaanse autoriteiten. Het is niet duidelijk hoe de kleine groep die nog gegijzeld wordt eraan toe is. De gijzelingsactie volgt kort na een oproep van de Afghaanse president Ghani. Hij had aangedrongen op een tijdelijk staakt het vuren wegens een islamitisch feest. Zwemmer Maarten van der Weijden is de brug bij Bartlehem gepasseerd. Hij is nu bezig aan het laatste stuk naar Dokkum. Met zijn 200 kilometer lange zwemtocht langs de elf Friese steden... haalt Van der Weijden geld op voor onderzoek naar kanker. Zijn oorspronkelijke doel was om vanavond aan te komen in Leeuwarden. De zwemmer heeft nog zo'n 40 kilometer te gaan. In Dokkum besluit hij of hij nog doorzwemt naar Leeuwarden. Het weer vanmiddag breekt af en toe de zon door bij 20 tot 24 graden.